8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ChristenUnie en de PvdA willen opheldering van staatssecretaris Harbers... over het uitzetten van jezidis. Vanochtend werd bekend dat de IND hen terugstuurt... naar opvangkampen in Noord-Irak. De jezidis werden door IS uit hun woongebied verdreven... omdat ze een eigen geloof hebben. Velen werden gedood, verkracht of tot slaaf gemaakt... Volgens de regeringspartij de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van gedwongen terugkeer... zolang de situatie van de Yezidis in Irak niet verbetert. Ze zijn alles kwijt en vaak getraumatiseerd, zegt Kamerlid Voor de Wind. Ook de PvdA maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de Yezidis en stelt Kamervragen. De president van Sri Lanka heeft de twee radicale moslimgroeperingen verboden... die vermoedelijk achter de aanslagen op Eerste Paasdag zitten. Daardoor kunnen alle bezittingen van die groepen in beslag worden genomen. Het verbod is mogelijk door de noodtoestand die dinsdag is uitgeroepen. De politie en het leger hebben extra bevoegdheden om mensen op te pakken en te ondervragen. Gisteren zei de regering van Sri Lanka dat de leider van een van de groeperingen zelf is omgekomen bij de aanslag in het Shangri-La Hotel in Colombo. Zijn plaatsvervanger is gearresteerd. De schade aan de trein die bij Castricum werd vernield lijkt mee te vallen. Dat zegt de NS na onderzoek. Zo'n 50 mensen werden vanmiddag in Castricum door de politie uit de trein gehaald... omdat ze bezig waren het interieur te vernielen. Een van hen is gearresteerd. Mogelijk volgen later meer arrestaties. De NS wil de schade op de daders verhalen. Afgezien daarvan spreekt het bedrijf van een mooie Koningsdag. De NS had bijna duizend extra mensen ingezet... om de reizigersstroom in goede banen te leiden. Er wordt de hele nacht doorgewerkt om alle rommel die achterblijft weer op te ruimen. Het weer. Vanavond hier en daar nog een bui. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui, vooral in het westen en zuidwesten.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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden.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 I know, I know, you're all a little scared of love. I know, I know that it's a little dangerous. It's okay, it's okay. You're all a little scared of love. It's okay, it's okay. You're all a little scared of love.